Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De toegenomen immigratie en de afgenomen emigratie. De bevolking groeide ook door natuurlijke aanwas, maar niet meer dan in 2015. Er wonen nu 17,1 miljoen mensen in Nederland. Van alle gemeenten groeide Amsterdam het hardst. Het inwoneraantal steeg met 15.000 tot bijna 850.000. Ook de andere grote steden groeiden sneller dan gemiddeld. In één op de vijf gemeenten nam het inwoneraantal af, vooral in het noordoosten van het land en in Zuid-Limburg. Op de snelweg van Venlo naar Duisburg is een ernstig ongeluk gebeurd... doordat twee paarden de weg op renden. Een auto schepte de dieren en de vrouw achter het stuur raakte bekneld. Het kostte de Duitse brandweer uren om de zwaargewonde vrouw te bevrijden. De aanleiding voor het ongeluk op de A40 bij Meurs was vuurwerk. De paarden liepen aan de hand van een vrouw, schrokken van de knallen... en renden de snelweg op. Ze overleefde de botsing niet. Voor het eerst in meer dan een halve eeuw is de best verkochte auto in Zweden geen Volvo. In plaats daarvan werd de Volkswagen Golf het meest verkocht, met een marktaandeel van bijna 6 Dat is meer dan de drie best verkochte Volvo-modellen bij elkaar. De laatste keer dat Volvo het tegen een ander merk moest afleggen was in 1962. Toen werd de Volkswagen Kever in Zweden het best verkocht. Alle modellen bij elkaar genomen is Volvo nog wel het grootste merk in Zweden. Het weer, vannacht hier en daar buien. In de ochtend af en toe zon, maar vanmiddag raakt het overal bewolkt, gevolgd door regen.